Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er liggen 4000 witte rozen op de Dam in Amsterdam voor Peter R. de Vries. Hij werd deze week neergeschoten. In de Westerkerk staan mensen ook stil bij de aanslag. De kerk is vanaf nu open om een kaarsje te branden voor de misdaadverslaggever. Het is nog steeds onduidelijk hoe het nu met hem gaat. Zijn familie liet gisteren aan RTL Boulevard weten dat er nog weinig veranderd is. Vandaag worden de twee verdachten ook voorgeleid. De rechter kijkt of ze langer vast moeten blijven. Vanavond om 7 uur is er een extra ingelaste coronapersco... omdat de besmettingscijfers te snel oplopen. Twee weken na de versoepelingen komen er dus weer nieuwe regels aan. Balen, maar ook geen verrassing vinden deze jongeren. Ik was zelf nog niet heel veel naar clubs, alleen andere vrienden van mij wel. En die zouden dan natuurlijk wel jammer vinden als het weer moest sluiten. Het was gewoon een, echt een open deur. Dat het zou gebeuren dat iedereen, weet ik veel, ging soepelen met die testen en zo. beetje jammer omdat echt de jongeren juist fucking lang in lockdown zijn geweest. En dan gun ik het toch wel gewoon aan ons om weer even los te gaan. Waarschijnlijk moeten horecazaken na middernacht dicht. Na een test in een volle discotheek staan kan ook niet meer. En festivals gaan mogelijk ook niet meer door. Twaalf leden van de Limburgse tak van motorclub Bandidos hebben jarenlange celstraf gekregen voor deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechter maakte de club zich schuldig aan openlijke geweldpleging en bedreiging. En als je een nieuw paspoort of rijbewijs wil aanvragen, kan het langer duren dan normaal. Gemeenten hebben het nogal druk. Het kan vier weken langer duren op sommige plekken. Het is elke zomer drukker, maar door de coronaversoepelingen willen nog meer mensen op reis. In bijvoorbeeld Almere kan je zeker tot eind juli geen idee aanvragen. Heb ik het weer nog. Op de meeste plekken is het droog. Het is 23 graden. Morgen begint zonnig en droog, maar smiddags komen er toch buien over.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 Don't you know that I'll be on my knees for you, baby? Ooh, baby, I am not your Casanova. you, do you time and time again can't let you go. I need you, I want you. stay right here with me. Baby, I never knew love till you came along. Casanova, I am not your Casanova. Yeah. Me and Romeo have never been friends. Can't you see how much I love you? Gonna see you through your again. see us through your time ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 so no, I'm gonna put my time in. I won't, stop until the angels sing. Jump no, in that water, be free. Come south of the borders with me. Come south of the border. Black Eyed Peas y Juanes es el remix.